Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De commissarissen van Land Utrecht en Flevoland weigeren mee te werken aan het plan van minister Donner voor een zogenoemde superprovincie. Donner kwam maandag met een nota waarin hij stelt dat de drie provincies beter bestuurbaar zijn als ze samen optrekken. Hij vraagt Noord-Holland, Utrecht en Flevoland daar zelf onderzoek naar te doen. De commissaris van Flevoland, Leen Verbeek, noemt het een waardeloos stuk. Dat bestaat uit knip- en plakwerk uit oude nota's. Hij vindt dat Donner geen goede argumenten heeft voor de fusie en zegt dat onderzoek zinloos is als van tevoren al duidelijk is wat de uitkomst moet zijn. In de Libische hoofdstad Tripoli is een eind gekomen aan een vuurgevecht tussen aanhangers van kolonel Gaddafi en troepen van de Nationale Overgangsraad. Het was de eerste grote schietpartij tussen voor- en tegenstanders van Gaddafi sinds zijn verdrijving uit Tripoli twee maanden geleden. Het gevecht brak uit na het vrijdagmiddaggebed in een wijk die bekend staat als een pro-Gaddafi-bolwerk. Tientallen van zijn aanhangers gingen de straat op en zwaaiden met de groene vlag van het oude regime. Toen troepen van de overgangsraad hen probeerden te arresteren werd er geschoten. Daarbij zouden negen gewonden zijn gevallen. Nederland geeft 4 miljoen euro noodhulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Staatssecretaris Knapen noemt de situatie zorgelijk. Vorig jaar werd het zuiden van Pakistan ook al getroffen door een overstromingsramp. De bewoners zijn de gevolgen daarvan nog niet te boven. Circa 1,8 miljoen Pakistanen zijn dakloos. 3 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Eerder dit jaar was het potje voor noodhulp leeggeraakt, maar vooral door de hongersnood in Afrika. Waardoor te schuiven binnen zijn begroting heeft Knapen toch nog 4 miljoen euro kunnen vinden.